Het zwembad werd meteen ontruimd. Eerst werd gedacht aan een chloorlek, maar dat was niet de oorzaak. De brandweer voert metingen uit. Toen het probleem ontstond waren er ongeveer 200 mensen in het zwembad in Katwijk. Europees commissaris Kroes zet vraagtekens bij de Duitse miljardensteun voor Opel. Die steun wordt gegeven op voorwaarde dat het Canadees-Oostenrijkse bedrijf Magna met een partner een meerderheidsbelang in Opel neemt. Dat kan ongeoorloofde staatssteun zijn, schrijft Kroes in een brief aan de Duitse regering. Maar die heeft er vertrouwen in dat de twijfels bij Kroes kunnen worden weggenomen. Het tekort van de Amerikaanse overheid is opgelopen tot de recordhoogte van ruim 1,4 biljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 950 miljard euro. Daarmee kwam het tekort 162 miljard dollar lager uit dan het Witte Huis in augustus had voorspeld. Maar het is nog altijd bijna 11 van het bruto binnenlands product. Dat is de som van alle goederen en diensten. Dat het tekort iets lager uitviel dan verwacht kwam vooral doordat er minder is uitgegeven aan steun voor de financiële sector. Door de reddingsplannen voor de banken en de Amerikaanse economie blijft het overheidstekort de komende twee jaar hoger dan 1 biljoen dollar, dringt het Witte Huis. De directeur van zorginstelling Avelijn in Overijssel stapt op. De directeur had van Avelijn een hypotheeklening van ruim een half miljoen euro gekregen... waarover hij geen rente hoefde te betalen. In ruil daarvoor zou hij onder meer een paar jaar aanblijven. Staatssecretaris Bussemaker noemde de gang van zaken onbegrijpelijk. De hypotheeklening was al geschrapt en nu is de directeur dus ook zelf weg.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 for 106.9 ZFN